Vanavond is er al spontaan gedemonstreerd. In Parijs kwamen 35.000 mensen bij elkaar. In heel Frankrijk demonstreerden honderdduizend mensen. Ook in onder meer Den Haag, op het Spuiplein en op de Dam in Amsterdam werd betoogd. Mensen in Nederland moeten alert zijn en blijven opletten, maar niet paranoia worden. Dat zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof, na aanleiding van de aanslag in Parijs. De aanslag is geen reden om het dreigingsniveau in Nederland te verhogen. Dat is al een tijd substantieel en dat blijft zo. We hielden al rekening met de mogelijkheid van een aanslag, zegt Schoof.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 En de volgende is, eh, of die daarna komt, van Terra Kidara, Firelight. Ik wens je heel veel luisterplezier hier op CFM Zonfort bij peacefulradio.eu. I were squealing in my prison cell. Then that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. To begin the morning, the screw was bawling, Get up, you louser, and clean up yourself. Then that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. How the screw was peeping as the lag lay sleeping, dreaming about his girdle song. Then an old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. How the wind was rising and the day declining as I lay there pining in my prison cell. Then that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal.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 Dat meldt de Franse krant Libération. Eerder op de avond melden verschillende media dat twee daders oud-Syriëgangers zijn, 32 en 34 jaar oud. De derde dader zou 18 zijn. De zoektocht zou zich nu hebben toegespitst op de stad Reims, zo'n 140 kilometer van Parijs. Bij de aanslag kwamen 10 journalisten en twee politieagenten om het leven. De Franse president Hollande heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd. Om 12 uur wordt een moment van stilte gehouden. De vlaggen in Frankrijk zullen drie dagen lang half stok hangen. In een televisietoespraak zei Hollande dat de belangrijkste boodschap van Frankrijk vrijheid is. Zij zijn onze helden, zei hij over de twaalf doden die bij de aanslag zijn gevallen. Nederlandse burgemeesters roepen op morgen om zes uur de straat op te gaan om te protesteren tegen de aanslag in Parijs en voor de vrijheid van meningsuiting. In Parijs begint dan ook een demonstratie. De journalistenvakbond NVJ roept op om elf uur een minuut stilte te houden, tegelijk met een herdenking bij het Internationaal Press Center in Parijs. Vanavond is er al spontaan gedemonstreerd. In Parijs kwamen 35.000 mensen bij elkaar. In heel Frankrijk demonstreerden 100.000 mensen.